Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet snel met veel strengere coronaregels komen, vinden meerdere OMT-leden. Zij geven het kabinet advies. Arts Mark Bonte zegt dat het echt nodig is om meer te doen. In stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet eh, effectief te zijn om het eh, tijd te keren. Dus dan blijft er niks anders over dan toch ook naar eh, additionele maatregelen te kijken. Een harde lockdown bijvoorbeeld, zegt baas van de IC's Diederik Gommers. Je kunt niet zeggen, veel jaar we moeten uw vader of moeder aan de palliatie leggen. Maar je bent nog gewoon aan het winkelen en, en mensen mogen nog tot acht uur naar de kroeg. Dat, die twee niveaus passen niet in mijn ogen bij elkaar. Als het aan hem ligt gaan ook scholen, mbo's en unies weer dicht. Het kabinet zou eigenlijk volgende week vrijdag weer een coronapersco houden. Dat wordt misschien eerder. Hij is terug. Anderhalve meter is het nieuwe normaal. Anderhalve meter, zelfs voor allemaal. De anderhalve meter is vanaf vandaag weer een verplichting, niet meer een advies. Mocht je er mist in gaan, BOA's geven eerst een waarschuwing, dus niet meteen 95 euro boete. De asielzoekersopvang in Ter Apel zit weer veel te vol. Volgens RTV Noord zitten er 600 mensen meer dan waar plek voor is. De meeste slapen in tenten. Begin vorige maand pelde de opvang ook al uit. Dat leidde tot onrust en vechtpartijen. 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. Ja, je hoort het goed. Voor het eerst heeft NASA een ruimtevaartuig de lucht ingestuurd geschoten om een asteroïde te raken. Zodat we, als het ooit nodig is, kunnen voorkomen dat het met ons net zo afloopt als met de dinosaurussen. Die omkwamen door een grote inslag. Tijdens deze eerste test is het de bedoeling om de baan van zo'n broksteen te veranderen door er tegenaan te tikken. Die ruimtesonde is zeg maar een soort kosmische keu. Het weer een bewolkte mistige dag vandaag. Aan zee kan een bui vallen. Daar wordt het 9 graden in het binnenland 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je vijf minuten oponthoud tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer.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 Als maatregelen onbespreekbaar zijn... dan moet de vaccinatiegraad heel snel omhoog, zegt microbioloog Bonten. En IC-hoofd Gommers pleit voor een harde lockdown. Zes op de tien aanbieders van jeugdzorg maken opvallend veel winst, meldt het blad Binnenlands Bestuur na onderzoek. Maximaal 7 is in de sector de norm, maar er worden winsten gemaakt van 10 of 20 of soms 50 procent. En NASA heeft met succes een sonde gelanceerd... die op miljoenen kilometers van de aarde een ruimterotsblok uit zijn koers moet duwen. Dat is een test om te zien of dat ook kan als zo'n rotsblok op de aarde afkomt. En het weer. In het zuiden en oosten kans op dichte mist. Verder vandaag bewolkt en het wordt 5 tot 9 graden. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. promise won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. us won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.